Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Bangladesh zijn zeker 14 mensen overleden na een explosie in een flatgebouw. Dat gebeurde in het centrum van de hoofdstad Dhaka. Naast de doden zijn er tientallen gewonden. Het gebouw stortte deels in. Reddingswerkers proberen mensen onder het puin vandaan te halen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de explosie. Er zijn in Bangladesh vaker grote branden of explosies in gebouwen. Volgens mensenrechtenorganisaties is de inspectie op de bouw niet goed. De afgelopen week zijn er flink meer coronapatiënten bijgekomen in het ziekenhuis. Het aantal opnames steeg met bijna 40 zegt de organisatie die de corona-aantallen in de gaten houdt. Op dit moment hoeven we echt nog niet te schrikken van deze cijfers. Op de intensive care is het aantal patiënten echt eh, gering. Op verpleegafdelingen zie je sinds een week echt een duidelijke stijging. En dat is na dit weekend eh, nog wel wat opgelopen. Het hoogtepunt van de besmettingsgolf lijkt wel bereikt... en daarom zijn er geen maatregelen nodig, zegt de organisatie. Verhuurders mogen in de toekomst niet langer te veel borg vragen voor hun huurhuizen. Daar was nog geen wet voor, maar de Tweede Kamer heeft nu voor een wetswijziging gestemd. Daardoor mogen verhuurders maximaal twee keer de kale maandhuur vragen vragen als borg. En Nederlanders lijken steeds meer bevangen door de goudkoorts. Bijna een kwart meer transacties hebben goudwisselkantoren nu in vergelijking met vorig jaar. En volgens dit wisselkantoor in Amsterdam zijn het niet alleen grote beleggers of rijke jongens die dagobertje spelen. Jongere mensen. En dat zijn mensen die bijvoorbeeld 50 of 100 euro per maand in goud sparen. Kijk, dit bijvoorbeeld is hoe een kilo goud eruit ziet en ja, dat vertegenwoordigt op dit moment een waarde van ongeveer 55.000 euro. Een kilo goud is voor de meeste mensen niet binnen handbereik. Maar het gebeurt dus wel, net als dat er ook een stijging is in het aantal mensen dat hun sieraden juist inlevert voor contant geld. Het weer. In het zuidoosten blijft er natte sneeuw vallen vanavond. In het zuiden van Limburg blijft die sneeuw ook liggen. Vannacht een paar graden vorst en morgen natte sneeuw in het zuiden. En op andere plekken meestal droog. Het wordt zo'n 4 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files zijn intussen heel snel korter geworden of al opgelost... In de meeste gevallen heb je nog maar een paar minuten tijdverlies. Zoals op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad voor knooppunt Zaandam. Vertraging is daar nog 5 minuten. Op de N207 heb je nog 10 minuten extra reistijd van Alfa aan de Rijn naar Hillegom... tussen de afrit Abenesse en Hillegom. En op de N247 van Amsterdam naar Horen heb je ook nog 10 minuten vertraging. En dat is tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.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 en Heartbroke zijn twee nummer 1 hits van Ricky's Keks. We schrijven 1982. faced. You got your heart broke, go running from the reason gives up on reason to you. But all is not lost, it is only mistaken. A small consolation, but I know just how you feel. You got your heart broke, go running from the reason. Got your heart sides that need some good touching. Nobody said that it would not be worth it. The human conditions continue such. You got your heart broke, go running from the reason. Got your heart you got your heart broke. is het favoriete album van de maand. Een prima idee, nodig wat van de grootste sterren uit in de country... en laat die los op het repertoire van de Rolling Stones. De groep die inmiddels 60 jaar bestaat. Het resultaat is Stoned Cold Country... en de 14 gekozen nummers zijn allemaal raak. Zo ook Maren Morris met Dead Flowers. singer-songwriter beschreven door countrymuzieklegende George Jones als de real deal, heeft Scott Hissey zijn hele leven besteed aan het ontwikkelen van een eigen geluid en stijl. Zijn muziek, met als voorbeeld Honky Tonk World, heeft een traditionele country kwaliteit. Zijn dynamische podiumpresentatie, prachtige stem en oprechte uitstraling maken Scott aantrekkelijk voor een breed scala aan countryliefhebbers. Zijn muzikale invloeden omvatten Merle Haggard, Keith Whitley, John Anderson, Vern Gosdin en Hank Williams Sr., om er maar een paar te noemen. Real Country. He was a star, singing songs from a big old TV screen. They took down those neon lights and put up all no smoking signs. Was his honky tonk world coming to? They covered up those hardwood floors and put glass knobs. waitress was a guy in tight blue jeans. And Lord, I swear there was no trace of a jukebox in that place. Was this honky tonk world coming to? Was this honky tonk world coming to? Was the good old hoping that the band would still arrive. Then they gave me a big black book with a billion songs. They said, hey, Scott, man, it's your turn. cover van deze week. Een van de vele covers van Close Up de Honky Tonks vertolkt door de Ierse zangeres Sabrina Kane. Eveneens uit Ierland afkomstig is zangeres Cat Country met een cover van Amy McDonald's This Is The Life. Just sitting way over there and songs to get louder, each one better than before. And just singing the song, singing this is the life.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 Hit the Road Jack was de enige hit voor de St. Peters in de Nederlandse top 40 en bereikte de zesde plaats. Hello! <laughs> Oh, Cornelius! Ah, <laughs> Cornelius! Cornelius! Listen! what's <laughs> bye bye. Listen! Yeah, man, what's up? Um, I'm trouble. Yeah. My girl just told me to. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. Like, listen, my baby kicked me out and I uh, had no place to stay. Sure wish I could help you, Cordelia. Oh, I thought I might come down there. I heard you got a big mansion. Uh, hold on. Hey, Ray. Ray. Cordelia says he wants to stay here for the weekend. <laughs> hey, Wolf, uh, my three uh, minutes oh, is just about Ray. up. Oh, I'm sorry. Uh, uh, uh, uh Cornelius, we can't, we can't handle it this weekend. Oh, uh, really? Certainly nice no, to hear from no, you, man. I, I, I, I, Bye. Wolf? Hello, Wolf? Wow! Obelinda is ook van de Stampeders, maar uit een veel latere periode. In Canada scoorden de Stampeders ook een grote hit met Sweet City Woman. Daar is onlangs een nieuwe versie van uitgebracht. Die wordt vertolkt door Rev 52. Zeer de moeite waard. muziek uit alle windstreken. bonbon, c'est bonbon, bonbon, so long, neighbors and friends. ses bonbons. Bentley is vooral gericht op de echte country en bluegrass fans. Het is een uitstekend album om eens op verkenning te gaan in dit genre. En dat kun je dan doen met Old Pickup. I that bluebird out in the yard singing, slap of the screen door. That front porch swing creaking, you kicking your shoes off to a song we used to know. Sounds like Luke and simplified. Just you The Night We Fell In Love laat Karen Weldrup horen over veel talenten beschikken. I showed up to our date 30 minutes before I grabbed a table by the bar with a view of the door Yes so I could spot you before you saw me And I could bail out if I didn't like what I see Yeah, but you walked in and I was like, damn Yeah, thank you, Jesus, there's my man First thing you did was grab my hand And you never let go to do it shoulder dragged you in. Yeah, they were too drunk to say anything good. But they didn't scare you off like I thought they would. You had your hands around my waist for most of the night. Like you were telling everybody that this girl is mine. And all night long I lost my heart In the Spotlight. Er zijn al mensen die Marie Elizabeth Long als de nieuwe Loretta Lynn beschouwen. Zover is het nog lang niet, maar talent heeft ze. De eerste song was He's With Me. Nu nog Not Moving On. De wow-factor is zeker aanwezig. Crossroads. Crossroads. Hot stuff. I've lost about 10 pounds. I've got some cute short dresses. Oh, we're all over town. I got a brand new hairdo. I used to be a blonde still wishing you weren't gone. That's the part they call not moving on. I've given out my number, I've been out on some dates. I even let a couple boys keep me out too late. One night I let one kiss me, he thought he was done one. But to tell the truth, it felt so they call my moving My friends are all proud of me. They think the change is real. But all they see is the outer me. They don't know how I feel. They all think I'm over you. But so far I'm not that strong. sashayed in. The cowboys started asking me if I'd two-step with them. A little couple hold me there in that honky tonk. But I started crying when they played our song. That's the part they Wil je reageren op dit programma? Stuur een deel naar info at Los Humildes is een Mexicaanse grupero band uit Modesto, Californië. Hun muziek is al tientallen jaren een hoofdbestanddeel van het leven van veel Mexicanen en Mexicaans-Amerikanen. Canino Mio. expressar. afsluit af met One More Time van Chrissy Jean en Ornier Duels.